Die Dijkers met het NOS Journaal. Afgelopen vrijdag blijkt nog een gevangene te zijn ontsnapt na een bezoek aan het ziekenhuis. Volgens AD ging in Roermond een drugscrimineel er vandoor. Hij is nog steeds niet opgepakt. Op dezelfde dag ontsnapte in Utrecht ook al een gevangene na een bezoek aan het ziekenhuis. Hij pakte daarbij een vuurwapen af van zijn beveiligers. Deze gevangene werd na een paar uur wel weer aangehouden. De Verenigde Naties hebben de transatlantische slavenhandel officieel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Ghana had daarover een resolutie ingediend en 123 landen stemden voor. Nederland onthield zich van stemming. In de resolutie worden landen opgeroepen in gesprek te gaan over herstelbetalingen voor nazaten van tot slaafgemaakten. De Ghanese president noemde de resolutie een belangrijke stap richting genezing en gerechtigheid. De kwaliteit van de zorg en de werksfeer op de afdeling pathologie van het Martini ziekenhuis in Groningen zijn in orde. Dat blijkt uit een extern onderzoek dat het ziekenhuis heeft laten uitvoeren... nadat een groep medewerkers een brandbrief stuurde over de verziekte werksfeer. 85% van het personeel zegt zich daar niet in te herkennen. Kinderbeschermingsorganisaties zijn verheugd dat voor het eerst techbedrijven aansprakelijk zijn gesteld voor een social media verslaving. Een Amerikaanse jury bepaalde dat Meta en Google een schadevergoeding aan een vrouw moeten betalen... omdat ze als kind angststoornissen kreeg door de hele dag op social media te zitten. Waarnemers noemen het een historische uitspraak. Mogelijk zullen social media bedrijven hun apps moeten aanpassen om ze minder verslavend te maken. Het weer, veel buien, lokaal met onweer en hagel. Het is vannacht tussen de 1 en 4 graden. Morgen opnieuw buien met kans op onweer en hagel. Het wordt dan 7 graden tijdens de buien en ook door een stevige noordwestenwind voelt het wel frisser aan.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 vanuit Zandvoort. ZFM. Say you will, say you won't. Make up your mind tonight. Say you do, say echt meteen smiled and said you'd see me wanna love you. I wanna oh. love you, oh, baby, baby, baby. I wanna be a <laughs> man.